Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij de natuurbranden in Los Angeles zijn tot nu toe 16 mensen om het leven gekomen. 13 mensen worden op dit moment vermist. De branden in L.A. woeden al sinds woensdag... en het lukte hulpdiensten nog niet om de situatie onder controle te krijgen. In het gebied zijn bijna 7500 brandweerlieden aan het werk. Ook brandweermensen uit buurland Mexico helpen mee. Sinds 1 december zijn zeker 3600 kalveren vanuit de Duitse deelstaat Brandenburg naar Nederland gekomen. Dat schrijft minister Wiersma van Landbouw aan de Tweede Kamer. Om die kalveren uit Brandenburg is veel te doen... omdat waterbuffels daar besmet raakten met mond- en klauwzeer. De minister heeft nu uit voorzorg het afvoeren van vleeskalveren verboden. Een concert van een Afghaanse zanger in de Rij Amsterdam... is zaterdagavond door de burgemeester en politie op het laatste moment afgelast. Er zou sprake zijn geweest van serieuze dreiging. Op het moment dat werd besloten dat het concert niet door mocht gaan... waren meer dan duizend mensen binnen. Rond kwart over elf gisteravond was de zaal helemaal ontruimd. Speciaal aanklager Jack Smith heeft ontslag genomen. Hij was de afgelopen jaren het gezicht van de strafzaken tegen oud-president Donald Trump. Die gingen over geheime documenten die Trump in zijn woning in Florida bewaarde... en de poging om de verkiezingsuitslag van 2020 te betwisten. Het is nog onduidelijk waarom Smith in stilte vertrok. Namens Israël gaan onder andere het hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst... en het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst naar Doha in Qatar... voor de gesprekken over een wapenstilstand in de Gazastrook. Wanneer ze vertrekken is onbekend. De VS, Egypte en Qatar bemiddelen in Doha tussen Israël en Hamas. De nieuwe onderhandelingsronde begon vorige week. Het weer, het is behoorlijk fris. Langs de kust ligt de temperatuur rond het vriespunt. In het binnenland vriest het 1 tot 4 graden. Het kan glad en mistig zijn. Verder wordt het een overwegend bewolkte zondag met een beetje zon en 1 tot 6 graden.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 But I found a number on the floor, and I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me. Yeah. Did you really think that? I turned the other cheek. Yeah. I thought you were different, but you're like the good for nothing type of brother.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 Die al jubelen door het dal, de lente brengt van overal. Een liedje en een ander melodietje, en een ander bergendietje. al die brand van het heelal. klokjes horen. Die jou jubelen door het dal, de lente brengen overal. Mietje, en het andere melodietje, en een ander erg een bietje, al die pracht van het heelal.